Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Trump zegt dat hij zich al een stuk beter voelt. I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. De Amerikaanse president heeft corona en ligt in een luxe presidentiële afdeling van een ziekenhuis. Inmiddels voelt hij zich dus een stuk beter, zegt hij in een filmpje op Twitter. I'll be back. I think I'll be back soon. And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing and kind of numbers that we've been doing. We've been so proud of it. But this was something that happened and it's happened to millions of people all over the world and I'm fighting for them. Trump zegt dus dat hij snel weer wil gaan campagne voeren voor de presidentsverkiezingen. Die zijn op 3 november. Ook bedankte hij het ziekenhuispersoneel. De komende dagen moet blijken of de behandeling die Trump krijgt aanslaat. In de buurt van Culemborg in Gelderland is vannacht een trein ontruimd. De sprinter was op weg naar Utrecht toen er opeens rook uit de airconditioning kwam. Dik 30 reizigers en de conducteur zijn toen met een bus alsnog naar Utrecht gegaan. in Veldhoven bij Eindhoven is een jongen vanochtend vroeg in zijn rug gestoken. Het slachtoffer zat achterop een scooter en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand opgepakt voor de steekpartij. En balen voor FC Twente. Thuis in Enschede had de ploeg koploper van de eredivisie kunnen worden. Maar dan moest er wel worden gewonnen van FC Emmen. En dat lukte niet. Het werd 1-1. De trainer van Emmen was ook niet bepaald in zijn nopjes met het spel. Het was echt niet om aan te gluren van onze kant. Lappenkakkerig, eh, achteruit lopen, aan de bal, echt heel slordig. Eh, de tweede ballen waren denk ik symptomatisch voor de wedstrijd. Die had Twente beduidend meer dan Emmen. Ja, dat eh, zegt volgens mij alles over de energie die wij in die, in eerste helft in die wedstrijd hebben gestoken. Ja, dat is niet te accepteren. En er waren meer wedstrijden. ADO Den Haag, VVV Venlo werd 2-1 en Vitesse won met 3-0 van Heracles Almelo. Het weer nog grijs met hier en daar wat regen. Vanmiddag zijn er wel opklaringen en is het bijna overal droog. Het wordt max een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra.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 que eu quis. Perdi a fé e o caminho. Quem não fui é que é feliz. Eh, nogmaals bij eh, ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Marco. Het regent een beetje in Zandvoort. En het programma van vandaag staat ook helemaal in het teken van de Nederlandse jazzmuziek. We zijn begonnen met Toets Tielemans. Met het album Jazz in Paris. Nou, Toets Tielemans is natuurlijk niet helemaal Nederlands. Een beetje Vlaams. Maar mogen we toch ook wel een beetje gelden tot de Nederlandse artiest. Daarna Maria Mendes. Een jonge Rotterdamse zangeres. Eh, met eh, Portugese roes. Prachtige stem. En eh, ik heb nog een Rotterdamse jazzmuzikant voorstaan. Ook van deze tijd. Jan van Duikeren. is, een, is geboren in 1975. Hij speelt trompet. En wat we nu gaan spelen heet Mum. En hij speelt het samen met het, uh, het van het Concertgebouw. Zoals gezegd, Jan van Duikeren met Mam. met eh, stay at home. Nou, hoe toepasselijk is dat stay at home met dit weer? Eh, de volgende plaat die heb ik klaarstaan die is van eh, Ruud Brink. Op mijn zoektocht naar Nederlandse muzici kwam ik Ruud Brink tegen. Dat is een Haarlemmer. Hij is jammer genoeg in 1990 overleden. En nou, hij was een hele bekende saxofonist. Speelde met alle grote van deze aarde. En heeft toch wel een ja, een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse jazzmuziek. Hij heeft zelfs een eh, standbeeld. Hij staat uh, met een standbeeld in Haarlem in de Egeland Tierstuin. Zoals gezegd, Ruud Brink met What's New. haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. it's so nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you. But seeing you was grand and you were sweet to offer your hand understand. Adieu, pardon my asking, what's new? Of course you wouldn't know, but I haven't changed. I still love you so. vriendin van Jazz FM op ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere are blue and the dreams that you did dream really do come true someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind zonnetje er niet uitkomt... zullen we zeker geen regenboog zien. Ehm, ik eh, heb besloten deze twee uur helemaal in het teken te zetten van de Nederlandse jazzmuzici. En ik ben eh, gaan zoeken en ik denk van nou... Het zal wel moeilijk zijn, maar dat valt eh, reuze mee. Het is ongelooflijk hoeveel Nederlandse jazzmuzici er zijn. En vooral ook hele, hele jonge, jonge jazzmuzici. En ook gewoon van deze tijd. Zo heb ik eh, Eva Suzanne gevonden. Eigenlijk eh, Eva Scholte. En ze treedt meestal op met het eh, Thomas Baggerman trio. Bestaande uit de broers Thomas en Max Bachmann op gitaar. En Michael Williams op contrabas. En dat is echt een prachtig nummer. Dream of You. shadows on the wall, I dream of you. I dream about you. You were gone. I'm so lonely without you alone. I am counting the hours at dawn. I wake up and I'm feeling blue. When I drive Hageman trio. Prachtig, twee gitaren en een, eh, en een contrabas. En dan zo'n geluid met zo'n heldere stem. Uh, het, eh, de jazzagenda voor Zandvoort. Dat is natuurlijk een beetje lastig in de, in de huidige tijd. Want nou, iedereen weet het, met de corona natuurlijk. Maar de krocht doet het in een andere vorm. En ze hebben één concert staan. En dat is op 11 oktober. Met Jasper Staps op altsax, Jean-Louis van op piano... Edwin Cortales bas en Frits Landersberg op slagwerk. En het, is, eh, het concert heet Celebration the Music of Paul Desmond. Er zijn eh, twee concerten op die dag gepland, om 15.30 uur en om 19 uur. Maximaal aantal bezoekers is uh, eh, 50. En alle coronaregels worden natuurlijk in acht genomen. Houd er wel rekening mee dat het eerste concert van 15.30 is al uitverkocht. Nou, als je een programma maakt over Nederlandse jazzmuzici... mag natuurlijk één vrouw zeker niet missen. En dat is natuurlijk Rita Reis, Europe's First Lady of Jazz... samen met Pim Jacobs, Desafinado. Love is like a never-ending melody poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lightning of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. a fever pitch. you lay your fire rhythm. Dream your dreams and wander with them. Evening drums will come and take you through the night to my lullaby and rhythm. On the breeze, a sigh and rhythm. Rest my love, let nothing wake you till the light. Stars dance while the shadows green. The moon man is gonna swing you up high, swing you to sleep. Hear my lullaby and rhythm. Rita Reis. Rita Reis is natuurlijk een van de fantastische Nederlandse jazzzangeressen. Ook wel de, de, de voice genoemd van, eh, van Europa, de jazz voice. Maar Francine Fontaine is een, uh, is een eh, zangeres, geboren in 1971, studeerde in Groningen. Echt ook een prachtige stem. En als je het over Nederlandse jazzmuzici hebt... dan mag er natuurlijk ook eentje zeker niet missen. En dat is uh, Geetje Kuiveld. En Geetje Kuiveld komt uit uit Rotterdam. En is in, eh, in Duitsland vooral bekend als uh, eh, slagerzangeres. Je zou het niet geloven. En ze heeft zelfs voor Nederland meegedaan in 19... Eh, nou, een hele tijd geleden in ieder geval... voor het Eurosong Festival met het liedje Wat een Dag. Maar in Nederland is ze vooral bekend om haar uh, jazzmuziek die ze maakt. Ik heb een prachtige plaat voorstaan van Geetje Kuiverveld. En het is Lazy River. day sun. Linger in the shade of a kind oak tree. Throw away your troubles. Dream that dream of me. Up a lazy river where the robin sung. Awakes a bright new morning where we can roll along up above. Everyone's in love up a lazy river. How happy you can be. Drans maar huis. schuift die croissantjes in de oven. Het is zondagochtend, jazz of ZFM. Eh, op mijn zoektocht verder naar Nederlandse muzici ben ik bij Erik Ineke terechtgekomen. Hij is ook een Haarlemse jazzmuzikant, een drummer. En ik heb hem eh, een prachtige eh, plaat gevonden eigenlijk. dat is samen met Tineke Postma. En Tineke Postma, hoe de naam al doet verraden, is een, is een muzici uit Heerenveen, geboren in 1978 speelt eh, prachtig eh, saxofoon. En dit eh, ze brengen hier een eerbetoon op dat volgende nummer wat ik ga spelen aan Charlie Parker. Charlie Parker... vertolkt door de Erik Ineke Jazz Express... samen met het Tineke Posma. Een drummer uit Haarlem en een jonge saxofoniste uit Heerenveen. Prachtige muziek. Als je natuurlijk eh, de Nederlandse jazzmuziek vertolkt... mag eentje er zeker niet missen. En dat is natuurlijk Laura Fici. Laura Fici is geboren in Amsterdam... en is de dochter van, eh, van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder. De vader was eh, directeur bij Philips. Haar moeder een buikdanseres... Zij eh, is in het begin van haar carrière natuurlijk in de popmuziek heel erg bekend geworden met de band eh, Centerfold. En eh, in 1991 is haar solo carrière begonnen in de, in de jazz scene. Zeg maar. Haar eerste LP is ook samen uitgebracht met uh, Toets Tielemans. En het volgende nummer wat ik heb staan is samen met een hele mooie Nederlandse jazz saxofonist En dat is Ruud Breurs. Het nummer heet This Can Be Love. This can't be love because I feel so well. No songs, no sorrows, no sighs this can't be love. I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat. because I feel so well. stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I. gelijk wat uh, zet. Ik zei natuurlijk dat hij een eh, saxofonist was. Maar ik haalde even twee hele belangrijke instrumenten door elkaar. Hij is natuurlijk een trompetist. En de trompet is een koop, uh, of een trompet is een koperinstrument. En de saxofoon een rietinstrument. Mijn excuus dat ik het verkeerd heb gezegd. Daarom ga ik nog gelijk een nummer van hem spelen. En ik hoop u ook in de tweede uur weer te mogen begroeten. In het hem Jazz. En we beginnen het tweede uur met een jazzplaat van een artiest waarvan je het niet verwacht.